Werknemers van Chemiepak doen hun verhaal in dagblad BN De Stem. Ze waren binnen aan het werk en werden gewaarschuwd om zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Buiten gekomen zagen ze dat er brand was uitgebroken op de plaats waar tankauto's worden gevuld en gelost. Volgens de ooggetuigen had de bedrijfsbrandweer geen schijn van kans om met zijn lichte materieel de brand in bedwang te houden. Chemiepak, politie en brandweer willen nog altijd niets zeggen over de oorzaak van de brand of de plaats waar het allemaal is begonnen. In een woning in Kerkrade is voor de derde keer in een maand tijd een grote hoeveelheid wapens gevonden. Een paar weken geleden stuitte de politie al op honderden wapens. En bij een nieuwe inval gisteren vonden agenten weer 70 wapens van zwaar kaliber. Volgens de politie lagen de wapens op ongebruikelijke plaatsen. Om ze terug te vinden zijn de vloeren en muren opengebroken en ook de tuin is omgespit. In totaal zijn nu 400 wapens in de woning gevonden. Het echtpaar dat er woont zit al sinds de eerste inval vast. Hun dochter van 14 is ergens anders ondergebracht. De Vlaamse biljartvirtuoos Raymond Stijlaerts is overleden. Hij was in de vorige eeuw zes keer wereldkampioen artistiek biljarten. De speler moet tijdens zo'n kampioenschap de biljartballen de meest onwaarschijnlijke bochten en sprongen laten maken. En Stijlaerts was in deze discipline lange tijd onverslaanbaar. Naast zijn zes wereldtitels was hij 14 keer Europees kampioen en 26 keer kampioen van België in het artistiek biljarten. Raymond Stijlaerts was 77 jaar. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. Het is 3 tot 10 graden. Ook morgen regen, de zuidenwind trekt dan flink aan. Het wordt dan 7 tot 11 graden. Dit was het NOS.